Toch denkt de organisatie die het onderzoek deed dat er daardoor geen extra slachtoffers zijn gevallen. Tijdens de storm vielen er vier doden door omgewaaide takken en bomen. In Valkenburg zijn ze aan de klus. Kades raakten daar vorig jaar zwaar beschadigd door de overstromingen in Limburg. Meerdere kademuren en een brug stortten toen in. Ze worden nu opnieuw opgebouwd. Dat gaat ongeveer een half jaar duren. Het is niet zomaar gebeurd, zegt het waterschap Limburg. Want er staan allemaal bijzondere plantensoorten. Die moeten allemaal beschermd worden. Dus dat wordt een, eh, een hele klus. En we hopen in ieder geval dat voor de feestdagen... dat de werkzaamheden bij de geul worden eh, afgerond. Er kan binnenkort eindelijk weer lekker worden gegiezeld. Na twee jaar corona wordt op veel plekken weer ouderwets Halloween gevierd. Maar niet iedereen is daar blij mee. Een gemeenteraadslid in Twello in Gelderland vond de vorige editie zo geslaagd... dat hij eigenlijk veel te luguber was voor jonge kinderen. Er waren kruisen met skeletten eraan, een tafel met bebloede ledematen... en er liep iemand rond met een hoofd op een stok. Volgens de organisatie vond iedereen het prachtig. Het weer, dat is ook wel oké. Het is niet koud, gaat of 20 vanmiddag. Wel veel wolken. Vanavond in het westen ook wat regen. Morgen overal lekker veel zon en ietsje koeler dan vandaag. Een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Maarsen en Breukelen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud zien we op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer in 8 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Velzen 6 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Looking out for you, but you're not here What's another year? zijn vandaag begonnen met Johnny Logan, Watch Another Year, gevolgd door Words. En we gaan door met Broken Dreams, Kites and Dolls. Come broken dreams, stay loving. Come broken hearts, walk on. Can I survive frustration that's slipping through since you're gone? on expectation. Your voice, it haunts my mind. A case of hesitation. My world is falling behind. While I build it through my tears, and the shadow makes it clear. Precious time I spend and I the wind still cries out loud Broken dreams are just a cloud Nationale Voorleeslunch in Zandvoort. Lunchen en luisteren naar drie mooie verhalen. Voorgelezen door wethouder Gert-Jan Bluis. Wil je bij de voorleeslunch voor ouderen zijn? Schrijf je dan nu in. Deelname is gratis en aanmelden kan via telefoonnummer 3040700. 3040700. Of stuur een mailtje aan e.elfrink e.elfrink En het is vrijdag 7 oktober van half 12 tot 1 uur. De locatie, de bibliotheek Zandvoort in de blauwe tram. De volgende is een hele mooie van de beste zangers. Bittersweet Symphony. Roxanne Hazes en Jaap Rezema. bittersweet symphony that's life Try to make ends meet You're a slave to the money then you die I'll take you down the only road I've ever been down You know the one that takes you to the places where all the veins meet, yeah instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Onder het pseudoniem Billy Joe Hunter was hij frontman van de Billy Joe en de Checkmates, een fictieve opnamegroep. Bedeau of Lou Bendel, zoals hij toen heette, begon in de showbusiness als com komiek en had halverwege de jaren 50 zijn eigen radioshow in New York. Begin jaren 60 werkte hij samen met de bekende arrangeur en componist Ernie Freeman. Samen schreven ze een pakkend, door xylofoon geleid instrumentaal nummer dat ze percolator noemden, omdat het hen deed denken aan het geluid van sijpelende koffie. Omdat het begin in 1962 was, voegden ze het bijna verplicht het woord twist toe aan de titel en het plaat vloog de Amerikaanse top 10 binnen.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 Cause she will too. Just like you do. Thinking that she don't. Oh. Just like you do. Now an example woman needs love just like you do. Hey, don't kid yourself into thinking that she done. She can fool around.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 Het college van burgemeester en wethouder heeft donderdag 29 september de eerste begroting in het nieuwe raadsperiode gepresenteerd. Zandvoort is financieel gezond en de financiële positie van de gemeente Zandvoort is stabiel. Dat blijkt uit de programmabegroting 2023-2027 die door het college van Zandvoort deze week is vastgesteld. De begroting van 2023 is sluitend. De begroting 2023 geeft een eerste invulling aan de uitvoering van het coalitieprogramma 2022-2026 voor Zandvoort. Voorbeelden hiervan zijn het IJsland preventiemodel, de start van het gebiedsontwikkelingscircuitgebied en de Noordboulevard. Ook wordt er ingezet op handhaving en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Het coalitieprogramma is ambitieus en gedurfd. Een volledige financiële vertaling van het coalitieakkoord ligt er nog niet. Dit wordt in de komende tijd verder uitgewerkt. Hierbij komt een aantal dilemma's naar voren... waarover het college graag in aanloop naar het voorjaarsnota... met de gemeenteraad in gesprek gaat. In de begroting gaat het college ook aan dat zij het coalitieakkoord vertaalt voor haar eigen handelen. De college heeft de overtuiging dat zij blijvend moeten werken aan een verbetering van de bestuurscultuur. Zij willen hier samen met de raad en de ambtelijke organisatie invulling aan geven. De kernwaarden hierbij zijn respect, vertrouwen, constructief en open. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. daarin volgens I'm Every Woman van Chaka Khan en Johnny Nash met Stir It Up. De volgende is van Toto, Without Your Love. It's late at night, nothing's feeling right since you've gone away. think I know why you left this time, but it's still hard to say. I really lost it when he came around you. Now I'm holding it all inside and it's killing me. We used to meet at an old cafe down in Chinatown. At first, you could hear the wind sigh then my heart would pound I remember everything you used to do, Now I'm learning something that you already Every night and every day, girl It's Girl. je zelden moedervlekken op je handpalm en voetzolen. Moedervlekken komen over het hele lichaam voor. Of in ieder geval overal waar melanocyten, oftewel pigmentcellen zitten. Die cellen maken de kleurstof melanine aan, die ze over het huid verspreiden. Zegt Babs Meijer, dermatoloog bij het Sint-Antonius ziekenhuis. Soms klonteren die pigmentcellen samen en vormen een nestje. We weten niet waarom ze dat doen. Mogelijk komt het door erfelijke factoren. Zo'n nestje kleurt donker door het pigment en voilà, een moedervlek. Die kan overal ontstaan, tot in je ogen aan toe. Want daarin zitten ook pigmentcellen, zegt Meijer. En dus ook op je voedsel en handpalmen. Welvormig pigmentcellen, vaker moedervlekken rond de haarzakjes in de huid. Die haarzakjes heb je niet op de handpalm en voetzolen. Er zouden daar wel minder moedervlekken kunnen zitten. Het is maar een klein deel van je huid in vergelijking met de rest van het lichaamoppervlak. Verder is de hoornlaag, de bovenste laag van je huid, dikker onder je voeten en op je handpalmen. Heb je daar een moedervlek, dan zie je hem soms minder goed. Maar hij zit er wel. volgens Sarah van Starship en Glory of Love van Peter Cortera. De volgende is It Is My Turn van Diana Ross. I can't cover up my feelings in the name of love. my turn to see what I can see. I hope you'll understand. This time's just for me because it's my turn with no Paul Albert Anka, geboren in 1941, is een Canadese singer-songwriter, songwriter en filmacteur die sinds 1990 de Amerikaanse nationaliteit heeft. Zijn ouders hadden een restaurant in Ottawa. Zijn vader was een Syrische en zijn moeder een Libanese afkomst. Anka zong in het koor van het Griekse orthodoxe kerk... waarvan de dirigent hem muziektheorie bijbracht. Ook had hij pianoles. Op een middelbare school richtte hij met twee vrienden de trio de Bobby Soxers op. In 1955, toen hij 14 was, nam hij zijn eerste single op, I Converse. In 1957 ging het naar New York met 100 dollar die hij van zijn oom had gekregen. Hij kreeg er van Don Costa, de baas van de ABC-studio's, de kans op Diana op te nemen, waarmee hij in één klap beroemd werd. Het nummer schoot naar de hoogste top van de hitparade en ging 9 miljoen keer over de toonbank. Ook zijn opvolgers werden hits en Paul Anka werd een tieneridool. Hier is uit 1959 Paul Anka met Lonely Boy. Portimao. ZFM.